turn back and we not go back night. Raise it up and get down, down, no, but I turn around, no, but turn around. Cause it's sound like I make you move, to come back. Everybody know we have to come clap, clap, clap your hand if you feel it.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 Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch deed deze week een oproep om verstek te laten gaan bij de inauguratie van al-Bashir, die vorige maand werd herkozen. Hij wordt gezocht door het internationaal strafhof in Den Haag, onder meer vanwege misdaden tegen de menselijkheid in de regio Darfur. Over het algemeen houdt de VN de contacten met al-Bashir beperkt tot een minimum. De eerste week van de eindexamens heeft een record aantal klachten opgeleverd. Het Landelijk Actiecomité Scholieren, het LAX, kreeg tot nu toe bijna 70.000 meldingen binnen. Het HAVO-examen Nederlands leverde verreweg de meeste klachten op. Gevolgd door het VWO-examen Management en Organisatie en het VWO-examen Biologie. VMBO-leerlingen klagen volgens het LAX nog steeds minder dan die van HAVO en VWO. De eindexamens duren nog anderhalve week. Vorig jaar kwamen bij het LAX in de hele eindexamenperiode ruim 88.000 klachten binnen. Dat leidde bij drie examens tot aangepaste normering. Nederland stuurt twee hoge drukpompen naar Polen, dat zwaar is getroffen door overstromingen. Door de zware regenval van de afgelopen dagen zijn op verschillende plaatsen dijken doorgebroken. Het zuiden van het land kampte het eerst met grootschalige overstromingen. Het hoge water verplaatste zich daarna naar het noorden en heeft inmiddels de hoofdstad Warschau bereikt. Negen mensen zijn omgekomen en duizenden Polen zijn dakloos geworden. De Poolse premier schat de schade op 2,5 miljard euro. Polen heeft de internationale gemeenschap om hulp gevraagd. De speciale hoge drukpompen zijn van Rijkswaterstaat en blijven vijf dagen in Polen. Het weer vannacht helder, het koelt af tot 6 graden en er kunnen mistbanken ontstaan. Overdag opnieuw vrij zonnig, er wordt 16 tot 22 graden.